Thank <laughs> you. ze wel met mij. Dan wil ze wel met mij. Dan wil ze wel nog vrijen. Dat doet ze met een ander. Dan ze met Alice. Dan ze met Alice. dansen met een ander. Dansen met Alice, dansen met Alice, dansen met Alice. você me feliz.